Goedemorgen, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer studenten lenen geld om te kunnen studeren. 7 op de 10 klopt aan bij DUO en leent daar gemiddeld 700 euro per maand. Een paar jaar geleden werd het leenstelsel ingevoerd. Vanaf dat moment kregen studenten geen studie meer. Voor de invoering leende maar een kwart van alle studenten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft er een conservatieve rechter bij. Amy Coney Barrett is beëdigd. Marike de Vries keek mee met de ceremonie bij het Witte Huis. In het bijzijn van zo'n 200 mensen. Ze legde haar hand op de Bijbel en zwoorde eet. Ze zei in haar acceptatiespeech dat ze het als haar taak ziet... om haar eigen politieke voorkeuren geen rol te laten spelen. President Trump heeft erg zijn best gedaan om de benoeming er net voor de verkiezingen doorheen te krijgen. Nu heeft het Hoge Rechtshof een duidelijke conservatieve meerderheid. En zoomen aan je keukentafel, achter je laptop, op je kaarsrechte stoel. Veel thuiswerkers hebben niet echt een ideale werkplek. En dat leidt tot klachten. Volgens vakbond CNV heeft 40% lichamelijk last, vooral van de schouders, nek, rug en armen. En in Kazachstan zijn ze eindelijk blij met deze man. Yakshimash, my name is Borat. I journalist for Kazakhstan. Na de eerste Borat-film ergerden ze zich in Kazachstan kapot aan hoe acteur Sacha Baron Cohen het land behoorlijk achterlijk neerzette. Maar nu is er een nieuwe film. 14 jaar ago I released movie film which brought great shame to Kazakhstan. But now I was instructed to return to Yankee to carry out secret mission. Kazachstaanse toerismebureaus hebben besloten om het succes van Borat te omarmen... en gebruiken een nieuwe slogan bij reclames en advertenties. Very nice. Ja, Kazachstan very nice. Kazachstan is blij met de publiciteit in een jaar dat het toerisme juist op zijn gat ligt. Het weer, vanochtend af en toe zon, maar vanaf vanmiddag wordt het weer wat slechter. Het wordt een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De afsluitdijk is dicht na een ongeluk vanochtend. Vanuit Noord-Holland naar Friesland is dat het geval. Wil je richting Friesland, dan zou je moeten omrijden via Emmeloord vanochtend over de N307 en de A6.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 Het aantal leningen is fors gegroeid sinds de afschaffing van de basisbeurs in 2015. En ook het gemiddelde leenbedrag per maand steeg flink. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Amy Coney Barrett bij het Hoge Rechtshof met 52 stemmen voor en 48 tegen. De conservatieve Barrett is voorgedragen door president Trump. Het Nederlandse online platform voor tweedehand kleding, United Wardrobe, wordt overgenomen door Vinted uit Litouwen. Welk bedrag Vinted op tafel legt is niet bekendgemaakt. En het weer vandaag eerst zon en een bui, vanmiddag meer bewolking en regen. Een toenemende zuidenwind en het wordt een graad of 12. there. dat ik voor jou dat ene liedje schreef. Toen alles nog zo voorbestemd en rozenkleurig leek. Een gelukkig einde bleek uiteindelijk niet in ons besteed. Maar zo kan het lopen, nu is het over. Geen contact, gebroken hart is meestal hoe het gaat met Zij houdt nog steeds van hem en hij nog steeds van haar. Soms blijf je wel verbonden, maar ben je niet meer bij elkaar. Als ik het niet had maar had ik het zelf ook nooit geloofd.